7000 van hen zitten in de gevangenis. De meeste van hen stemmen vandaag bij volmacht, dus dat iemand anders het voor ze doet. Maar de gedetineerden in vrouwengevangenis Terpeel in Limburg kunnen naar hun eigen stembureau. Net als de mensen uit de buurt, hoorde verslaggever Rolpauw. Wij wonen vlak in de buurt, ja. Ja, hier vlakbij bij in Evertsoort. Dat is makkelijk voor ons, hè? Dat is fantastisch. Daar moet je iets voor organiseren, zegt Arend tekorten. Hij is hier directeur. Zeker, we hebben natuurlijk altijd extra beveiliging uh, geschakeld. Dus eh, dat komt helemaal goed. En hoe werkt het dan praktisch gezien? Wanneer mag wie naar binnen? Ja, als er een burger komt stemmen, eh, die krijgt gewoon vrij toegang tot het stembureau. Op het moment dat er geen burgers aanwezig zijn, dan zorgen we ervoor dat de geretineerden worden opgeroepen. En die kunnen dan stemmen. En dan gaat de deur even op slot? Nou, we hebben voldoende beveiliging. Geretineerden hebben gewoon actief stemrecht. Dus ze mogen stemmen. En dan vind ik het belangrijk dat wij justitie dat eh, optimaal mogelijk maken om hun stemrecht ook uit te voeren. De politie in Leeuwarden doet onderzoek naar een schietpartij waar fatbikers bij betrokken zijn. Gisteravond was er op een rotonde een verkeersruzie tussen jongeren op fatbikes en een automobilist. Een van de jongeren zou een aantal keren op de auto hebben geschoten. Niemand raakte gewond. De UEFA heeft Feyenoord en FC Utrecht bestraft. De Europese Voetbalbond doet dat vanwege vuurwerk dat werd afgestoken tijdens een duels in de Europa League. Feyenoord moet de komende twee Europese wedstrijden een deel van een tribune sluiten. Ook moet de Rotterdamse club een boete van 88.000 euro euro betalen. Bij FC Utrecht gaat het om 15.000 euro. En er worden steeds meer vogels gevonden langs de Noordzeekust die onder de olie zitten. Het aantal is opgelopen tot bijna 100. Deze vogelstichting weet om wat voor vogels het gaat. Het gaat om zeevogels. Het zijn voornamelijk zeekoeten en alken. Eh, en een enkele kleine alk en Jan van Gent. Het zijn vogels die, die duiken door het wateroppervlak. Dus als dat wateroppervlak niet schoon is, dan, ja, dan raakt dat hun, zeg maar. Waar de olie vandaan komt, is nog niet bekend. Het weer op tijd stemmen, anders word je nat. De eerste regen trekt in het noorden al over. Later komt hij ook langs de westkust. En het is vanmiddag een graad of 14.